Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Qatar wil de Olympische Zomerspelen van 2036 naar Doha halen. Dat meldt een bron in de sportwereld aan persbureau Reuters. Het land heeft meer zelfvertrouwen gekregen... doordat het ze ook gelukt is om het WK voetbal binnen te halen. Het is nog niet duidelijk wanneer de organisatie de winnaar gaat bekendmaken. Als de Spelen wel naar Doha zouden gaan... zou dat voor het eerst zijn dat ze naar een moslimland gaan een van de gewonden van de brand in een appartementencomplex in Arnhem afgelopen nacht is overleden aan haar verwondingen. Bij de brand raakten nog vijf mensen gewond. De bewoners van de flat zijn geëvacueerd en opgevangen in een sporthal in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. In Zoetermeer is een belangrijke fiets- en voetgangersbrug per direct afgesloten vanwege instortingsgevaar. De Nelson Mandela-brug, die ook over de A12 en het spoor gaat, had al scheuren in de constructie. De komende dagen stoppen er door het sluiten van de brug ook geen treinen op het station van Zoetermeer. En drinken en dan achter het stuur kruipen, altijd een slecht idee. Maar toch doen we het steeds vaker. In de eerste 10 maanden van dit jaar zijn al meer automobilisten bekeurd voor rijden onder invloed dan in heel vorig jaar. Het ging niet alleen om alcohol, ook om drugs en medicatie. En deze expert denkt te weten hoe het komt. De echte klassieke fuiken van vroeger, die zijn er niet meer. Eh, en, en dat zorgt er wel voor dat mensen eh, wel beseffen van... nou ja, ik word niet gepakt, ik hoor van mijn vrienden eigenlijk dat er nooit controles zijn. Dus dat geeft wel een beetje het gevoel van... ik kan wel rijden en ik kan ook het derde of vierde biertje nog wel drinken. En dat is een slechte ontwikkeling. De politie zegt dat ze dat soort grote controles niet meer doen... omdat het snel wordt rondgeëpt en het effect dan weg is. Deze vrouw, zij paste vanmiddag bij de Vrijmibo in elk geval wel op dan een eh, gingerbeer. En mijn moeder en mijn zusje met een wijntje. En jij rijdt? En ik rijd. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en in Limburg kan een natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen ook bewolkt en dan alleen in het noorden een beetje zon en een graad of drie.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 One, two, three, back, round again. see the future. into your eyes, I see the future. left, hide to death, we swinging it from right to left, hide to death, we swinging it from right to left. Baseline for all of my people moving around. boy, behind me on boy. Be low, did you? Like they did it, did it, did it. Till I find I might give you fools. Now they got the zoo. Making ladies, on my boy, boy, boy. So, did it, low, did it, I'll be delayed. Do do do do do do do. I'll be the killer, but I might get it. Follow this, how did they got with this on the making ladies, on my a boy, behind me on boy. Speed low, did it, like they did it, did it, did Till I find I might give you fools. Now they the zoo. Making ladies, I'm a boy. So, did it, did it, I'll be delayed. Do do do do do do. I'll be the killer, but I might baby boy, you hear me, boy. Be low, did you? Like they did it, did it, Till I find out my giddy fool, standing out with the zoo, making ladies, I'm a boy, boy, woo boy. So, did it, did it, did it, I'll be the lady. Do do do do do do, I'll be the killer, find out my giddy fool, decided they got on the tools, making ladies, I'm a move so, so, so. Time's drowning, clock is ticking. I got myself all thinking. thinking. I got myself all thinking. Time is running, clock is ticking. I got myself all thinking. to the bourgeois beat. truck, we got mad swagger. Living unforgiving, I'm a dandada.